Jobboot met het NOS-journaal. Een uitgebreide zoekactie naar een vermist safehouse van de zelfmoordterrorist... die zich opblies in de Brusselse metro... en de opgepakte terreurverdachte Osama Krayem. Hij had kort voor de aanslag contact met de zelfmoordterrorist... en had eenzelfde soort rugzak bij zich. De politie hoopte in het gebouw in Etterbeek de rugzak terug te vinden... maar dat is niet gelukt. De Oekraïense premier Yatsenyuk stapt op. Zijn vertrek komt niet helemaal onverwacht. De premier lag al enige tijd onder vuur, omdat hij volgens een meerderheid in het Oekraïense parlement onvoldoende deed tegen de corruptie in het land. Onlangs overleefde Yatsenyuk maar net een motie van wantrouwen. Hij was premier van Oekraïne sinds 2014, na de machtswisseling. In de afgelopen maanden verslechterde zijn verhoudingen met president Poroshenko. Parlementsvoorzitter Groisman wordt genoemd als opvolger van Yatsenyuk. In de eredivisie heeft FC Utrecht thuis met 3-1 gewonnen van NEC. Daarmee komen de Utrechters op de vierde plaats te staan. Ook Groningen won in eigen huis met 3-1 van de Graafschap. Het lukte de club uit Doetinchem niet om uit te lopen op hekkensluiter Kambuur. Eerder vanmiddag deelde Heerenveen een gevoelige tik uit aan AZ. De ploeg van trainer Foppe de Haan versloeg de Alkmaarders met 4-2. De wedstrijd Twente-Feyenoord is een half uur geleden begonnen. Het weer, zonnige periode met geregeld stapelwolken. Het blijft wel overal droog. Temperatuur 11 graden op de Wadden tot lokaal 17 in het zuidoosten van het land.